Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Met eerst een waarschuwing, het is glibberen en glijden geblazen. Door de sneeuw en kou is het druk en glad op veel snelwegen. Op verschillende plekken in het land zijn ongelukken gebeurd... en rijdt het verkeer langzamer dan normaal. Er is voor de zekerheid al flink wat zout gestrooid. Rijkswaterstaat heeft 5 miljoen kilo verdeeld. Nou, 5 miljoen kilo is voor ons een behoorlijke hoeveelheid. We zijn natuurlijk gisteravond eigenlijk al begonnen bij de eerste buien met strooien. Eh, vervolgens hebben we vannacht een tijdje gehad dat er kans was op het bevriezen van natte weggedeelte. Ook daar strooien we op. En voor de sneeuw die nu vanochtend is gekomen, doen we altijd een ronde, zodat de eerste sneeuw wegsmelt en we daarna door kunnen gaan met strooien en eventueel met onze sneeuwschuivers. Vooral in het oosten en zuidoosten kan veel sneeuw vallen. Er zitten nog altijd weinig vrouwen aan de top van de grootste bedrijven in ons land. Volgens nu.nl staan bij 47 van de 50 bedrijven een man aan het roer. Bij de top 3 delen een man en een vrouw de toppositie. Bij twee staat er alleen een vrouw aan de top. Het hebben van een mopshond of een kat met dubbelgevouwen oren als huisdier moet verboden worden, schrijft de minister in een brief aan de Kamer. Volgens hem maken we onschuldige dieren het leven zuur en zou geen enkel huisdier moeten lijden onder zijn uiterlijk. Sinds 2014 is het fokken van deze dieren al verboden. Maar illegaal wordt er nog steeds in de dieren gehandeld en mensen hebben ze als huisdier. En nu wil de minister dus dat laatste ook verbieden. Studenten van de HAN in Arnhem hebben een hele gave opdracht te pakken voor studiepunten. In twee gepimpte Renaults gaan ze 1500 kilometer door de woestijn van Marokko racen. Het is echt eh, de eerste keer dat ik door de woestijn heen ga rijden. Eh, ja, het, zal een hele mooie trip worden. In een rally met 40 teams rijden ze naar dorpen om daar spullen uit te delen op schooltjes. Burgemeester Marcouche van Arnhem heeft wel een idee wat de jongens daar te wachten staat. Heeft hij zelf wel eens door de woestijn gekroost? Niet gekroost, eh, maar wel een tocht gemaakt op de kameel. Ja, het is gewoon adembenemend en, prachtig. En dan nog het weer trekt regen over het land, zorgt voor sneeuw in het binnenland. Vooral in het midden en oosten blijft dat liggen, plaatselijk 5 centimeter of meer. Het is 1 graad in het oosten tot 5 aan zee. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A9 in richting Van Alkmaar staat de enige file in eh, Noord-Holland. Tussen Akersloot en Knoop het meer. staat het vast over 3 kilometer. Vanwege een ongeluk eerder vanochtend is eh, de weg daar dicht. Ze moeten nu nog strooien daar vanwege de gladheid. Je wordt via de N242 de ringweg oost van Alkmaar geleid.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 I'm calling on various characters to let this crazy, boring bubble burst. Whoa, oh, oh, oh. Are we meant to be sheep in the herd? No, no, no, no, no. That's my word and the trouble I find. The world ain't so dull, man.